In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor een verbod op kraken. CDA, VVD en ChristenUnie hebben hun oorspronkelijke wetsvoorstel aangepast... en daardoor krijgt het waarschijnlijk de steun van de PVV. In het nieuwe voorstel staat op kraken een maximale straf van een jaar. Gebruiken krakers geweld, dan kan de straf oplopen tot twee jaar. In Capelle aan de IJssel is een man gearresteerd in verband met de strandrellen in Hoek van Holland. Hij ging zelf naar de politie na een uitzending van Opsporing Verzocht. Daarin werden foto's getoond van relschoppers. De man had zichzelf herkend. Tijdens en na de uitzending kwamen 31 tips binnen. In totaal zijn nu 11 verdachten aangehouden. Vier zijn voorlopig vrijgelaten. Op veel plaatsen zijn vandaag actiebijeenkomsten tegen verhoging van de AOW-leeftijd. De bonden hebben opgeroepen tot acties van 65 minuten rond het middaguur. De aangekondigde staking bij het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat niet door. De rechter heeft staken verboden, omdat de bonden geen conflict hebben met de werkgevers, maar met de politiek. Winkels op internet hebben hun omzet in 2009 zien groeien met 20% tot ruim 4 miljard euro. Brancheorganisatie thuiswinkel.org verwacht dat met Sinterklaas en kerst het bedrag oploopt tot 6 miljard. Via internet worden vooral veel reizen, boeken, cd's en kleren verkocht. Het bedrag dat klanten gemiddeld uitgeven op internet is opgelopen tot 429 euro. In Tilburg is een ijshockeywedstrijd gestaakt wegens mist. Door de warmte in de hal ontstond er zoveel damp op het ijs... dat de spelers elkaar en de puck niet meer konden zien. publiek had last van condens op het glas voor de tribunes. De bekerwedstrijd tussen de Tilburg Trappers en de Nijmegen Devils... wordt in zijn geheel overgespeeld. Het weer nog bewolkt een periode met regen, vooral vanmiddag. En het wordt een graad of 19.